Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft felle kritiek op het kabinetsbesluit... om een groep Afghaanse beveiligers toch niet naar Nederland te halen. Ze zouden hier opgevangen worden omdat ze jarenlang Nederlandse militairen... in Afghanistan hebben beschermd tegen de Taliban, die daar nu de macht hebben. Maar het zijn er te veel, zegt het kabinet. Inclusief gezinsleden gaat het om zo'n 4500 mensen. Bovendien zijn ze moeilijk te traceren. Het kabinet breekt daarmee een belofte, zegt de oppositie... en tekent hun doodsvonnis. Ook coalitiepartij NSC heeft moeite met het besluit, maar zal het vermoedelijk niet blokkeren. Het kabinet Schoof is eind augustus bijna gevallen, meldt Nieuwsuur. Nog geen twee maanden na de start stonden de VVD en NSC lijnrecht tegenover elkaar... in een discussie over de begroting. NSC-leider Omtzigt zei dat hij de begroting niet zou steunen... omdat hij ontevreden was over de koopkrachtstijging voor werklozen en gepensioneerden. Schoof en de VVD vonden dat onacceptabel... waarop VVD-leider Gus voorstelde dan maar de stekker eruit te trekken. Uiteindelijk werd Omtzigt er door PVV-leider Wilders van overtuigd om de begroting toch te steunen. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Tulkarm op de westelijke jordaan zijn zeker 14 mensen omgekomen, zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Het Israëlische leger bevestigt de aanval, maar geeft verder geen details. Ajax heeft in de Europa League in Tsjechië gelijk gespeeld tegen Slavia Praag. Het werd 1-1. AZ ging in Spanje met 2-0 onderuit tegen Atletiek Club Bilbao. En FC Twente speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Venerbatje. Voorafgaand aan de wedstrijd was het onrustig in Enschede... toen er een vechtpartij ontstond tussen Turkse en Twentse fans.